12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Europese leiders komen volgende week zondag bij elkaar... om het conceptakkoord van de Brexit-deal goed te keuren. Dat heeft voorzitter Tusk van de Europese Raad vanochtend gezegd. In het Verenigd Koninkrijk is er veel kritiek op premier May. Vanochtend stapte een staatssecretaris op die campagne voerde om in de EU te blijven. Volgens Britse media zijn er nog meer bewindslieden die toch nog twijfels hebben over de afspraak. May gaat vanochtend een verklaring afleggen in het Lagerhuis over het conceptakkoord. Ze moet de komende weken op zoek naar een meerderheid in het Britse parlement voor de afspraken. Zo'n meerderheid voor de Brexit-deal lijkt vooralsnog ver weg. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP lijkt bijvoorbeeld niet tevreden. Automobilisten zouden moeten gaan betalen voor wat ze uitstoten. Dat bepleit de RAI-vereniging die de belangen behartigt van de autofabrikanten en importeurs. De enige manier om de klimaatdoelstellingen te halen is volgens de RAI een soort rekeningrijden... waarbij automobilisten een prijs per kilometer moeten gaan betalen op basis van de CO2-uitstoot van hun auto. De kans dat dit kabinet het voorstel overneemt is klein. In het regeerakkoord staat uitdrukkelijk dat deze kabinetsperiode geen systeem van rekeningrijden komt. Het kabinet neemt zich voor om zoveel mogelijk nieuw materieel... voor de krijgsmacht uit Nederland te halen. Dat is niet alleen goed voor de nationale veiligheid... maar ook voor de, Nederlandse industrie, vindt de regering. De komende jaren worden er miljarden geïnvesteerd, vooral bij de marine. Dat geld moet vooral bij Nederlandse leveranciers terechtkomen. Defensie wil bijvoorbeeld zelf drones en satellieten laten ontwerpen voor spionage. Als het niet anders kan, zullen spullen nog altijd uit het buitenland worden gehaald. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 10 tot 14 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. En ook morgen eerst grijs en later zon.